That's the good news from Brussels. Happy Christmas. Ruim vier jaar nadat de Britten erbij bij een referendum voor kozen om uit de EU te stappen, is er een akkoord waarin staat hoe het financieel verder moet. Er is heel lang over gepraat. Het kostte twee Britse premiers hun carrière. En heel veel Britten hopen het woord Brexit in 2021 niet meer te horen. Correspondent Tim de Wit. Mensen waren er zo vreselijk klaar mee altijd maar weer horen dat het niet opschiet, dat er geen duidelijkheid is. Maar nu weet iedereen uiteindelijk dat het toch in elk geval tot een deal is gekomen, tot een akkoord. Dat Brexit kan worden afgerond. En de hoop is denk ik hier bij heel veel mensen dat er nu een volgend hoofdstuk gaat beginnen. Er zijn in een dagtijd 11.500 coronabesmettingen bijgekomen bij het RIVM. Ruim 1100 meer dan gisteren. In de ziekenhuizen liggen nu 2300 coronapatiënten. De Tweede Kamer komt trouwens een week eerder terug van recess voor een extra debat over corona op 5 januari. Verpleeghuizen in Groningen vragen hulp van het leger. Ze krijgen de roosters niet meer gevuld met eigen personeel. Steeds meer mensen worden ziek. Ook het ziekenhuis in Twente heeft hulp gevraagd aan het leger omdat de druk te hoog wordt. En ultrasporter René uit Gorkum ploft niet op de bank met All You Need Is Love op kerstavond. Hij gaat over een uurtje 109 keer de kerktoren van Gorkum op. Dat is net zo'n hoge klim als de Mont Blanc. Ik eh, heb uitgerekend ruim 27.000 treden omhoog en 27.000 naar beneden. Hij doet mee aan een challenge. Waarschijnlijk is René tot morgenochtend bezig. Het weer vanavond en vannacht kan er vooral aan zee en bui vallen. En ook morgen is er vooral in de kustprovincies kans op regen. Soms breekt de zon door en het wordt ongeveer 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A5 hoofddorp richting Amsterdam staat file tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp 3 kilometer met een kwartier oponthoud.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 always comes to town. What a freak, he's so unique, a man with a mistletoe mustache. He only laughs and plays on Christmas holidays. Steals a kiss from every miss, a man with a mistletoe mustache. Nerves are all a tingle when he kisses them, they say. They hear bells that jingle, but the bells are not on time to If your girl's acting weird and her lipstick is smeared, do take care, you beware of the man with the mistletoe mustache. with a mistletoe mustache. What funny character is causing quite a stir? Gets the lift with every gift, the man with the mistletoe mustache. Every critic's write up says his personality makes the girls' eyes light up just as bright as any Christmas tree. Who always runs away right after New Year's Day?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 en bondskanselier Merkel van Duitsland vindt het van historisch belang... dat de toekomstige betrekkingen geregeld zijn. De overlevingskansen van patiënten met corona op de intensive care zijn niet groter geworden sinds de eerste golf. Dat blijkt uit onderzoek. Artsen waren na de eerste golf positief over nieuwe behandelmethodes, maar nu blijkt dat er weinig is veranderd. Iets meer dan 30% van de patiënten op de IC overlijdt. Na het dodelijke ongeluk vannacht op de A2 heeft de politie nog drie mensen aangehouden. Na het ongeluk bij Nieuwegein sloegen enkele betrokkenen op de vlucht. De politie heeft vandaag drie mannen van in de 20 uit Utrecht opgepakt. En het weer, het is bewolkt met vooral aan de kust kans op winterse buien. Het koelt af tot rond het vriespunt. Ook morgen winterse buien bij een graad of zes. me like I wasn't there and just pretended like you didn't care. Texas Christmas to me. Cause he'll hate Op je radio. Met ZFM. Fijne kerstdagen. I saw three ships come sailing in on Christmas Day, on Christmas Day. I saw three ships come sailing in on Christmas Day in the morning. On Christmas Day in the morning. And what was in those ships, all three, on Christmas Day, on Christmas Day? And what was in those ships, all three, on Christmas Day in the morning? On Christmas Day. The Virgin Mary and Christ were there on Christmas Day, on Christmas Day. The Virgin Mary and Christ were there on Christmas Day in the morning. in the morning. Then let us all rejoice again on Christmas Day, on Christmas Day. Then let us all rejoice again on Christmas Day in the morning, on Christmas Day in the morning.